komt geen nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in het slooppand gewond geraakt. Ze hadden in het huis een vuurwapen gevonden en wilden dat ontladen. Daarbij ging wat mis, waardoor het vuurwapen afging of ontplofte. De twee bouwvakkers zijn naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. De Europese Commissie neemt maatregelen om meer greep te krijgen op de begrotingen van de Unielanden. Om een nieuwe schuldencrisis op termijn te voorkomen, kan de Commissie deskundigen naar een lidstaat sturen om te controleren of de begroting op orde is. Als dat niet zo is, kan een boete worden opgelegd of worden gekort op Europese subsidies. Het weer. Vanavond en vannacht is het op een aantal plaatsen nevelig of mistig. Het komt af naar 3 graden in het binnenland tot 8 aan zee. Morgen overdag eerst nevel of mist, af en toe zon en een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 7 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwoude 6 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Bunnik 6 kilometer. Na een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 5 kilometer.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 I ought to be out on the town with some good friends But you can only have so much fun with the same sins. Got a couple of girls I can call almost any time After nine on Friday night Yeah, but that wouldn't feel right Cause I ain't Blake Wise. Can't live without anyone else than you. God gave me you. Ook een Blake, Madame Blake Shelton. I've been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me And watch as the storm blows through And I need you God Het nummer van eh, Blake Shelton niet door hem zelf geschreven. En ik heb wel eens gevraagd aan een eh, singer-songwriter eh, van ja, als je nou een nummer schrijft voor iemand anders met zo'n gevoelige tekst, is het dan moeilijk om tevreden zijn over de vertolking? En toen zei hij tegen mij van ja, iedereen brengt het op zijn eigen manier. Ik zou het zo doen en een ander weer zo, maar het blijft gewoon gevoelig. En je hebt altijd wel wat in te brengen natuurlijk, hè? Iemand waar ik al heel lang op heb zitten wachten. Een nieuwe cd van Randy Travis. En die is dan. hoor. All like that and everything and all, everything and all like that. This world's not my home, but it's a pretty good location. I know life is short, but that's another conversation. So while I got the chance, I think I'll take the time to dance and dance and dance. I'm gonna reach for the sky. Yeah, while I'm alive like that, and everything and all, everything and all like that. I'm gonna let somebody else take care of all the worry Changing my direction and I won't be in a hurry I'm gonna slow it down while the world goes spinning round and round and round I'm gonna enjoy the ride Live while I'm alive like that And everything and all, everything and all like that that's smart. Ain't that smart? I don't know how he did it, but I'm giving God the credit. God, how great thou art. How great thou art. How great thou art. I'm gonna bait the hook and let the worm do all the fishing. Kick back on the bank and be a man without mission. I'm gonna slow it down while the world goes spinning round and round and round. alive like that and everything and all that and all that. not my home, but it's a pretty good location. I know life is short, but that's another conversation. So while I've got the chance, I think I'll take the time to dance and dance and dance. I'm gonna reach for the sky. Live while I'm alive like that and everything and all, everything and all like that. Soms dan ben ik wel eens eh, jaloers op eh, deze man, zijn stem, de stem van Randy Travis. Hij heeft eh, veel octaven binnen zijn bereik, van heel laag tot ja, best wel hoog. Hè? Ook in Everything and All, geschreven door Troy Jones. En natuurlijk, ik zou bijna zeggen natuurlijk geproduceerd door niemand minder dan Kyle Lanning. Want dat is zijn vaste producer. Wanna Make You Love Me, Andy Gibson. people make me cry Goodbyes make me drink Tom Petty makes me drive too fast The Bible makes me think Children make me laugh My mama makes me wanna treat a lady right like daddy always has 6 november was ik in, het, uh, in Kaatsheuvel bij het Star Riders Festival. Waar ik u binnenkort nog wel eens een eh, samenvatting van zal laten horen. Ik heb wat live opnames daar mogen maken. Mooie opnames. En die ga ik u dus in een volgende uitzending van Country Track eh, een keer laten beluisteren. Maar daar werd ook gezegd van Vince Gill. Hij heeft een nieuwe cd uit. Vriend en vijand, zo mag ik het gerust zeggen. Want het was echt verdeeld hoor, qua mening over die cd. De een prees hem de hemel in en de andere brak hem af tot in de hel. Ik heb de hele cd nog niet gehoord, maar dit is toch wel erg mooi, hoor. I can see the tears upon your face all they het samen met zijn vrouw Amy Grant. Bill Olsen en Dylan O'Brien, zij hebben er ook nog aan meegewerkt. Dit was de radio edit. En natuurlijk heeft hij het ook helemaal zelf geproduceerd. Want Vince Gill, wat dat betreft, geeft hij niet graag iets uit handen. Lady Antebellum, zij zijn ook nog steeds bezig met het maken van hun muziek hoor. Ik weet niet of dit ook nog in de top 40 komt. Geschreven door Dave Haywood. We owned the night. Tell me, have you ever wanted someone so much it hurts? Your lips keep trying to speak, but you just can't find the words. Well, I had this dream once, I had it in my head. Shade of Blue, geschreven door Liza Beck. En de andere, die heet eh, Art Crawford. Het is een, eh, ik zeg al, een echtpaar uit Amerika. Ze hebben elkaar ontdekt eh, tijdens een, eh, een sessie. Ze zaten gewoon in een bar ergens te spelen. En Art zat daar op een barkruk met zijn gitaar. En Lisa kwam daar aan toe en zei van, ken jij dat en dat nummer? Ja, dat ken ik wel. Nou, zullen we dat eens samen proberen? En zo hebben ze elkaar ontmoet en zijn ze eigenlijk onafscheidelijk. Liza Beck en Art Crawford. Ze zijn hier in Nederland, toeren rond door Nederland. Eigenlijk niet op zo'n leuke manier, want eh, ze hadden een aanbieding gehad voor vier optredens in Frankrijk. En twee weken voordat ze naar Frankrijk kwamen, bleek dat de organisator daar niet zoveel werk van had gemaakt. En zei tegen hun van, sorry jongens, het gaat niet door. Toen zeiden ze tegen elkaar, ja dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen thuis blijven of we maken er een vakantie van, want alles is al geboekt. Ze hebben wat... Eh, mensen benaderd en Zida. ze zijn toch in Nederland, maken er gewoon een promotour van en ik heb ze ook hier op visite gehad. We zijn nog even naar de tv-studio geweest, hebben tv-opnames gemaakt, hebben een radio-opname gemaakt en ga ik u later ook nog een keer laten beluisteren. Om de beurt zingen ze op de eerste cd die zij uitgebracht hebben en in vier dagen tijd hebben opgenomen. just can't believe that come along. We're supposed to be just friends. But can we be that strong? I don't know if you're thinking about me the way I'm thinking about you. just can't ever wonder how these arms of mine elf van geschreven door die eh, Art en Lisa en eentje door Walt Wilkins. De cd is opgenomen in vier dagen tijd, zei ik al, want eh, ja, onder eigen bier opgenomen. En ook daar is het eh, verschrikkelijk duur om een studio af te huren, muzikanten af te huren. Dus ze zeiden van ja, dat moet toch een beetje snel gebeuren. John Inman, dat is degene die deze cd geproduceerd heeft. Later zei hij tegen deze twee mensen van, als jullie nou eens naar mijn studio komen, dan ben je helemaal niet eh, afhankelijk van tijd. Want die studio staat gewoon bij mij thuis. En dan kun je komen en gaan wanneer je wilt. Nou, dat werd dus gedaan bij de tweede cd. Daar hebben ze alles bij elkaar, niet dag in dag uit, maar daar hebben ze alles bij elkaar een half jaar over gedaan om die op te nemen. Sense of Lubbock is geschreven door Liza Beck van de mooiste nummers op deze CD. This place is just a sandbox, is what my daddy said to me. You better catch the next bus out of town. McKenzie, daar gaat er misschien bij u wel een lampje branden, want jaren geleden heeft die man toch, eh, toch wel een aantal LP, uh, eh, albums uitgebracht. Ik weet niet of het nou LP's waren of eh, CD's, maar echt onbekend is die toch niet echt in Nederland. Hè? Hij heeft nu een nieuwe cd uitgebracht, Mystic, zo noemt hij hem. En daar staan wat country-achtige nummers op. Onder andere, Hey, Good Looking. hey, good looking. The man. Zoon zanger ook bezig zijn met het maken van muziek. En dochter Tanny Sharon. hij heeft haar over kunnen halen om ook één nummer te zingen op deze cd. Oh, oh, oh, van Nick McKenzie. Ze begint meteen en ze houdt ook meteen op. Eh, Use Somebody is een nummer wat eh, Caleb geschreven heeft. En eh, ja, deze Nick McKenzie heeft eigenlijk maar weinig eigen nummers. Hè? Tom Freund, The Edge of Venice. A Wounded Server Boy, een stukje Americana is zijn laatst verschenen cd kwam uit op 14 november dit jaar. She's in love with a wounded surfer boy Don't wanna hear about any other noise Other than when he's coming around again And again And again And again And it's alright by her She drives by in a Mercedes Benz. He's on the payphone talking to someone else. She tells her friends he's mine, all mine. In time, you'll see, he'll stay with me it's all Eh, wij regelmatig naar Frankrijk gaan. En ben er pas geleden ook weer geweest. En kwam daar een cd tegen van Rush Zen. Rush Zen is een man uit eh, Canada, zingt dus zowel Engels als Frans. Confidence, zo heet zijn laatst verschenen cd. En het is een echte country cd geworden. Allemaal liedjes door hem, zelf geschreven ook, die Amerik. Dans tous les plis de ces vieilles bottes Il y a la poussière d'endroit où il a marché. Où pour survivre, il a fait tous les métiers. Et c'est un soir même, jouer la guitare. De saint valais Mélon jusqu'à Port-Dallon. À réparer les toiles, laver les ponts. Et jusqu'à Vieille Saint-Giron. On a laissé des amitiés et il repart ses rêves et sa guitare. Y tant rock and roll, de Nashville Recordings van de Folk Survival Club. Het zijn allemaal countryliedjes.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 Het scheepvaartverkeer is door de aanvaring gestremd. Er vielen geen gewonden, alle opvarenden zijn van boord gehaald. Een van de schepen, dat 900 ton kolen vervoert, dreigt volgens de politie te zinken. De botsing op de Waal bij Doornenburg was rond half vijf vanmiddag. De scheepvaart is waarschijnlijk nog uren gestremd. Oud-dictator Noriega keert terug naar Panama om terecht te staan voor misdaden die werden gepleegd tijdens zijn bewind in de jaren 80. Noriega zit nu in Frankrijk een celstraf uit voor het witwassen van geld. Een Franse rechter heeft ingestemd met zijn uitlevering aan Panama. Hij zat eerder al 20